Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Alle minister Ascher afgesproken met de gemeente. Die moeten binnen zes jaar voldoende opvangplaatsen hebben geregeld... zodat ook kinderen van ouders die niet allebei werken... twee dagdelen naar een peuterspeelzaal of crash kunnen. De Sociaal-Economische Raad had 16 uur opvang geadviseerd... maar dat worden er dus acht. Oude organisatie Boink is daarover teleurgesteld en zegt dat acht uur per week te weinig is om peuters echt iets te leren. Ook wil Boink er niet zes jaar op moeten wachten, want dan zijn we alweer drie peutergeneraties verder. Het aantal auto's met een stekker is in een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar reden in Nederland 37.000 plug-in hybrides rond. Nu zijn het er 76.000. De populairste modellen zijn de Mitsubishi Outlander en de Volkswagen Golf. Het aantal gewone hybrides, dus zonder stekker, steeg minder hard. Daarvan rijden er nu 124.000 rond, een stijging van 10 Het aantal volledige elektrische auto's steeg met 34 maar met een totaal aantal van 10.000 zijn die nog relatief zeldzaam op de weg. Op verschillende plaatsen in Oekraïne wordt de kernramp van Tsjernobyl herdacht, vandaag precies 30 jaar geleden. Er zijn kerkdiensten en president Poroshenko woont een herdenking in Tsjernobyl zelf bij. Milieuorganisatie Greenpeace heeft gisteravond foto's van slachtoffers geprojecteerd op de betonnen sarcofaag die de straling uit de ontplofte reactor moet tegenhouden. Volgens Greenpeace hebben de Oekraïense autoriteiten de situatie nog altijd niet onder controle. Het aantal slachtoffers van de kernramp is onduidelijk. De schattingen variëren van enkele duizenden tot op termijn mogelijk 200.000. Het weer, vooral in de kustprovincies enkele buien die later verder landinwaarts trekken.